Burgemeester Sauerland van Duisburg kan aanblijven. Een groot deel van de gemeenteraad eiste zijn aftreden, maar bij een stemming ontbrak de benodigde tweederde meerderheid. Sauerland werd onder meer, door onder meer SPD en FDP verantwoordelijk gehouden voor de veiligheid bij de Love Parade. Daarbij kwamen afgelopen zomer 21 mensen om het leven in het gedrang tussen bezoekers die weggingen en mensen die net aankwamen. De burgemeester kreeg in de gemeenteraad steun van zijn eigen partij, de CDU en van leden van de Groenen. Zij vinden dat eerst de eerste onderzoeken naar het drama in Duisburg moeten worden afgerond. VVD, PVV en CDA zeggen een redelijke mate van zekerheid te hebben dat ze zullen slagen in hun onderhandelingen over een rechtskabinet. Dat heeft oud-informateur Cenk Willink gezegd in een toelichting op zijn eindverslag. Volgens hem zijn Rutte, Wilders en Verhagen heel duidelijk in hun overtuiging dat de formatie kan lukken. En dan is er geen reden om te zeggen doe het maar niet, zei Cenk Willink. De onderhandelaars hebben geen extra garanties gegeven, maar ook geen nieuwe voorwaarden gesteld. Inmiddels heeft de koningin Ivo opstelte opnieuw benoemd tot informateur. In een vuilcontainer in Den Haag is een foetus gevonden. De moeder van 23 is aangehouden voor verhoor nadat ze zich gisteren op het politiebureau had gemeld. De politie vermoedt dat de foetus al enkele jaren oud is. Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van nog meer foetussen. De container in de Olieslagerlaan in de Haagse wijk Ipenburg is weggetakeld en voor onderzoek overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Dan het weer, geleidelijk vanuit het westen sluierbewolking en zeer plaatselijk kans op een enkele bui.